Kees Rood met het NOS-journaal. De nationale hypotheekgarantie. In het eerste kwartaal van dit jaar klopten 765 huishoudens na de gedwongen verkoop van hun huis met een restschuld bij de NHG aan. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 500. Vooral bij echtscheidingen was vaker sprake van een restschuld. Er wordt niet zozeer vaker gescheiden, maar door de gezakte huizenprijzen verkopen mensen bij een scheiding hun woning vaker met verlies. In een bedrijfsgebouw in Rotterdam is een grote brand uitgebroken. Het gebouw is van telecombedrijf Vodafone en is grotendeels verwoest door de vlammen. Er hebben zich kleine explosies voor gedaan. Dat komt vermoedelijk door gasflessen of accu's die in het gebouw stonden. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in het pand aanwezig. Het is niet duidelijk waar het pand van Vodafone voor gebruikt wordt. De oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niet bekend. PVV-leider Wilders spreekt tegen dat hij in het katshuis heeft aangedrongen op het vertrek van minister Leers. Het artikel daarover in de Volkskrant vanochtend noemt hij de kanaar van het jaar. De krant schrijft op basis van bronnen rond onderhandelingen dat Wilders bij Rutte en Verhagen heeft geëist dat Leers weg moet. Leers zou te slap optreden en in Europa te weinig voor elkaar krijgen. Premier Rutte en CDA-onderhandelaar Verhagen zouden het idee maandagavond hebben afgewezen mid Romney heeft zoals verwacht de voorverkiezingen in de staten Maryland en Wisconsin en in Washington D.C. gewonnen. In de belangrijkste staat, Wisconsin, was het verschil een paar procent ten opzichte van zijn grootste rivaal Rick Santorum. In de andere twee staten won Romney met gemak van Santorum. Het weer in het noorden is het vandaag bewolkt met daarbij kans op een beetje regen. In de rest van het land is er het eerst nog af en toe zon, maar ook daar later op de dag buien. Middagtemperatuur 8 graden in het noorden tot 13 graden in het zuiden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A7, Horen richting Amsterdam, voor afrit wormer 4 kilometer, voor Zaandam 3. Op de A8 richting Amsterdam, voor Oostzaan 3. A9, ook maar richting Amstelveen, voor Knoop Raasdorp 4. De A12, de Utrecht. Voor Reewijk 4 kilometer. De A12 van Arnhem naar Utrecht, voor Driebergen 3. A13, de richting Rotterdam, voor Delft 4 kilometer. A20 Gouda Hoek van Holland voor Rotterdam-Krooswijk 2. De A27 Almere-Utrecht tussen Knoop het Eemnes en Beeldhoven 2. A28 Utrecht-Amersfoort voor Afrit en Dolder 2. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort voor Leusden 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 No, I can not bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street?